Ook met het NOS-journaal. Het Nederlandse begrotingstekort blijft volgend jaar met 2,9 procent... net binnen de Europese begrotingsregels, blijkt uit de voorjaarsnota. Maar vanwege het conflict in het Midden-Oosten... zullen die ramingen waarschijnlijk niet lang stand houden. Het kabinet staat bijvoorbeeld onder grote druk om miljarden uit te geven... om de hoge energieprijzen te compenseren. De voorjaarsnota is normaal een bijstelling van de begroting... maar omdat het nieuwe kabinet net is begonnen... bevat het dit jaar vooral de financiële uitwerking van het coalitieakkoord. De politie in Brabant is op zoek naar getuigen van een ernstig geweldsincident. Het slachtoffer is een jonge vrouw uit Veldhoven... die dinsdagavond een rondje ging hardlopen in het buitengebied richting Waalre. Drie uur later werd ze door voorbijgangers hevig overstuur aangetroffen... in het centrum van Waalre. Wat er in de tussentijd is gebeurd is niet duidelijk. Volgens het Eindhoven Dagblad was de vrouw bebloed. De politie neemt de zaak hoog op en heeft er 25 rechercheurs op gezet. In de Amerikaanse Senaat is een akkoord bereikt over de financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Er komt na anderhalve maand weer geld beschikbaar, behalve voor de omstreden vreemdelingenpolitie ICE. Democraten hielden de financiering tegen nadat in januari twee burgers waren doodgeschoten bij ICE-acties in de stad Minneapolis. Doordat er geen overeenstemming was tussen de Democraten en de Republikeinen... konden medewerkers die ook onder het ministerie vallen... zoals de kustwacht en de luchthavenbeveiligers, niet worden betaald. En op een praktijkschool in Oosterhout in Brabant zijn vanmiddag vijf mensen gewond geraakt tijdens een kookles. Onder hen drie leerlingen. Sliepen volgens de veiligheidsregio brandwonden op bij het pannenkoekenbakken. Een van de gewonden, een eh, volwassene, is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Temperatuur daalt naar een graad of 6 vannacht. Morgen begint in het zuidoosten nog regenachtig. In de rest van het land is het droog en zonnig. En ook dan wordt het zo'n 10 graden weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een handjevol files in Noord-Holland. De meeste leveren een paar minuten vertraging op... Op de A10 bij de Koentunnel, op de ring noord van Amsterdam...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 voor verkrachting en ontvoering van een meisje van 12. Die zou volgens de man hebben gezegd dat ze 19 was. Maar volgens de rechter had hij kunnen weten dat dat onzin was. Een woonwebshop Vonk is failliet. Ruim 250 medewerkers verliezen nu hun baan. Een week geleden werd uitstel van betalingen aangevraagd. Vonk is ook eigenaar van Naduvi. Die woonwebshop is ook failliet. Het weer vanuit het westen regen. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen grotendeels droog, ook wat zon en er worden zo'n 10 graden.